spionagekoekoeksklokken zou hebben gegeven aan 30 ambassades. Steeds als de koekoek naar buiten kwam zou er een foto zijn gemaakt. En een grap van het NOS Jeugdjournaal scoorde ook. In de uitzending werd gemeld dat er een proef begon zodat ook kinderen onder de 12 jaar een tattoo konden laten zetten. Er zijn zeker 500 reacties binnengekomen. Het weer, brede opklaringen en minima rond 8 graden. Overdag is het zonnig. Met een zuidenwind loopt de temperatuur op tot 20 graden in het noorden. Plaatselijk 24 graden in het zuiden. Tegen de avond ontstaan er een paar buien.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 Eerder had Gaddafi zelf om een bestand gevraagd, maar toen stond hij er veel slechter voor. Libische regeringstroepen hebben zware artillerieaanvallen uitgevoerd op Misrata. Dat is de enige grote stad van de opstandelingen in het westen van Libië. Bij een kunstmestfabriek in Sluiskil in Zeeland zijn twee werknemers overleden door een bedrijfsongeval. De twee mannen waren aan het lassen bij een tank. In die tank bliezen ze vanwege het laswerk een speciaal gas. Daarbij raakte een van de twee mannen onwel en viel in de tank. Zijn collega wilde hem helpen, maar viel er ook in. Om wat voor gas het gaat is niet duidelijk. De arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld. De Wageningen Universiteit heeft een gift ontvangen van 3,2 miljoen euro. Het geld is bestemd voor malaria-onderzoek in Afrika. Het bedrag is afkomstig van iemand die onbekend wil blijven. De Wageningen Universiteit kreeg in het verleden al vaker bedragen van gullegevers. De 3,2 miljoen die nu is toegezegd is de grootste gift afkomstig van één persoon. En ondanks alle waarschuwingen zijn wereldwijd veel mensen toch in 1 april grappen getrapt. Google meldde een nieuw product te lanceren, de Gmail Motion. Gebruikers zouden via gebaren hun mails versturen en niet meer ouderwets met toetsenbord en muis. Een Zwitserse nieuwssite kreeg veel reacties op het bericht dat de Zwitserse regering spionage...